Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen die nu nog in Londen in de rij staat om langs de kist van koningin Elisabeth te kunnen lopen, is te laat. Later vandaag is de uitvaart, dus rond deze tijd wordt iedereen weggestuurd. De rij was al een tijdje dicht, deze vrouw had vannacht de twijfelachtige eer om als eerste te worden tegengehouden. Absolutely gutted. We went across the bridge rather than straight over. <laughs> so it's a, it's a shame, but... How long were you waiting to get to this point? I think around two hours. Ze had dus al twee uur in de rij gestaan om bij het beginpunt van de officiële rij te komen. De Oekraïense president Zelensky wil vaart maken. De afgelopen weken zijn er al grote delen van zijn land heroverd op de Russen. Maar de laatste dagen is het wat rustiger. Volgens Zelensky wordt de volgende aanval voorbereid. Hij wil dat de steden Gerson, Mariupol en Melitopol worden bevrijd. En de buren van Dennis uit Hengelo kunnen deze winter met de gordijnen openslapen. Normaal lagen ze dan wakker van alle lampjes, want Dennis is groot liefhebber van kerstverlichting... en heeft zijn hele huis altijd vol hangen, zegt hij tegen Hart van Nederland. Tegen vreemden die het niet weten zeg ik wel eens van als je richting Hengelo rijdt... dan heb je zo'n puntje, dat is net Bethlehem weet je wel. <laughs> Zo kun je het eigenlijk bekijken met zoveel verlichting. En zoals je ziet hier het hekwerk en zo, ja, er zit normaal verlichting op het hele dak is verlicht, de voorgevel is verlicht, noem het maar op. Maar dit jaar zal dat anders zijn. Dennis zegt dat hij het door de hoge stroomkosten niet meer kan betalen. De lampjes blijven dus een jaartje op zolder liggen. En je krijgt het weer nog een beetje van alles wat vandaag. Zon, wolken en af en toe ook een bui. Het zijn er wel een stuk minder dan gisteren. En het wordt ook een stuk minder koud. Vanmiddag rond de 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stedenwijk en Almere Poort. 2 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De afrit is afgesloten. A10 Watergraafsmeer Komplein bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan. 3 kilometer file. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland.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 Ik kan spreken. Ik wil durven, ik wil schreeuwen. Maar toch hou ik me weer in. Ik ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het komt zo goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een tran achter mijn lach.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 In Japan zijn tientallen mensen gewond geraakt door de tropische storm Nanmadol. Gisteren kwam Nanmadol nog als orkaan aan op het eiland Kyushu... maar boven land is de storm afgezwakt. Bij zo'n 300.000 huishoudens is de stroom uitgevallen in Japan. En ook bij een bedrijf in Groningen is gisteren de vogelgriep vastgesteld. Bij een pluimveebedrijf in Oldenkerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Het weer, het is wisselend bewolkt met soms een bui. Later vandaag breekt zo nu en dan ook de zon nog even door.